Jurjen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger zegt dat het klaar is voor een gecoördineerde aanval op de Gazastrook... vanuit de lucht, vanaf zee en op de grond. De nadruk ligt daarbij volgens een woordvoerder op aanzienlijke grondoperaties. Hij zei dat er heel snel een grootschalige aanval komt op Gaza-stad... en dat het leger een aantal uitdagende weken tegemoet gaat. Eerder vandaag waren er al tekenen van een op handen zijnde offensief. Premier Netanyahu bracht een bezoek aan de Israëlische militairen net buiten de Gazastrook. Hij vroeg ze of ze klaar zijn voor de volgende fase... maar gaf verder geen details wat die nieuwe fase inhoudt. Een woordvoerder van het Israëlische leger meldt dat er zeker 126 Israëliërs gegijzeld zijn bij de aanval van Hamas vorige week. Dat het er meer dan 120 waren was al bekend. Bijna 280 militairen kwamen tot nu toe om het leven bij aanvallen, zegt het Israëlische leger. Ook vonden meer dan 1000 Israëlische burgers de dood. Aan Palestijnse kant liep het dodental vandaag op naar ruim 2200, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Premier Rutte heeft met president Abbas van de Palestijnse autoriteit gebeld... om zijn medeleven te betuigen aan de onschuldige slachtoffers... van de geweldspiraal die de terreur van Hamas heeft ontketend. Dat zei Rutte op sociale media. Hij heeft Abbas ervan verzekerd dat Nederland de humanitaire situatie in de Gazastrook volgt...